Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamerleden nemen vanochtend nog een keer hun aantekeningen en ingestudeerde one-liners door. Vandaag gaan ze in debat over de Prinsjesdagplannen. Die werden gisteren gepresenteerd door het kabinet, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, en dan vandaag is traditiegetrouwde dag van de oppositie. Hè? Die heeft de messen al geslepen, hoorden we gisteren in de eerste reacties. Het is prima wat het kabinet doet, maar het is allemaal te laat en het is te weinig. Ze vinden onder meer dat er ook iets gedaan moet worden voor ondernemers... en zijn bang dat de steun na volgend jaar weer wegvalt. Misschien gaat de Russische president Poetin straks voor het eerst sinds hij de oorlog in Oekraïne begon weer een tv-toespraak doen. Waarschijnlijk gaat hij meer zeggen over referenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Als mensen daar stemmen voor aansluiting bij Rusland... kan het grote gevolgen hebben voor de oorlog, zegt deze deskundige. Wanneer dat formeel in de ogen van Moskou Russisch grondgebied zou worden... dan is elke handgranaat die daar afgaat in wezen een aanval op Rusland. En dan is uiteindelijk, als je heel ver doorreed Elke eh, reactie vanuit Rusland denkbaar, inclusief een nucleaire. Westerse landen zijn tegen die referenda. Zij denken dat die niet eerlijk zullen verlopen... en vinden dat die gebieden gewoon bij Oekraïne horen. Het was flink schrikken voor snackbar-eigenaar Marco uit het Zuid-Hollandse Poeldijk. Door de stijgende prijzen heeft hij het al moeilijk... en toen viel er vorige week ook nog eens een vette rekening op de mat... vertelt hij bij Hart van Nederland. Meer dan 50.000 euro voor een maandje elektra. Vorige maand hebben we 3400 euro betaald. Ik zeg dit moet een fout zijn. Ik ben in de telefoon geklommen en uiteindelijk wordt er gezegd van meneer, we maken een creditnota, maar het wordt wel eerst afgeschreven. Daar ben ik echt boos op. Hij kreeg dus een rekening van 50.000 euro als voorschot op zijn energiekosten. Uiteindelijk heeft het wel geholpen dat hij geklaagd heeft. Het bleek namelijk een foutje te zijn. De energiemaatschappij had de komma op de verkeerde plek gezet. Het moest 5.000 euro zijn. De energieleverancier heeft sorry gezegd. Het weer nog best wel fris en vanochtend ook kans op een beetje mist. Later vandaag zijn er wolken, maar ook best veel zon. En het blijft bijna overal droog.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 Who am I fooling with? I got a list. I disappoint them only to exist. masterpiece to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft een gedeeltelijke militaire mobilisatie aangekondigd. Dat deed hij in zijn eerste nationale tv-toespraak sinds de invasie van Oekraïne. Een gedeeltelijke mobilisatie houdt in dat Russen in sommige gebieden verplicht kunnen worden om mee te vechten in de oorlog. Rond november moet er een steunpakket liggen voor ondernemers. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken gezegd in Nieuwsuur. Ze wil vooral bedrijven steunen die veel energie verbruiken... zoals bakkers, tuincentra en sauna's. In Nieuwe Pekela in Groningen is vannacht een loods van een aquarium speciaalzaak uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar er was te weinig tijd om de vissen te redden. Het weer, geregeld zon, af en toe een bui en het wordt vandaag een graad of 18. 9. been watching you picture on a canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my till time is up. Out in public, you walk past them, they might look. keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name, please you were always my G And you light up the room Ever since the first day you were here You were always my G And if the world is cruel I will be the last one standing here to protect you Don't go up too soon From now until forever you were always my G Heart broke when I found out there's a hole in yours Had me stressed out for weeks but I cope of course No way you would have left us, you was three months old You got a long life ahead of you, I know there's more to make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change you for the world, yeah. No other name to you. ZFM. 24 uur per dag.